10 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. De schorsing maakt. Dat heeft het hoogste rechtsorgaan in de sport, het KAS, bepaald. Onder andere van de schaatsers Olga Vatkulina en Ivan Skobrev is de schorsing opgeheven. Ze behouden ook hun medailles die ze in Sochi hebben behaald. 42 geschorste Russische sporters hadden een zaak aangespannen. Het IOC schorste hen voor het leven omdat hun naam voorkomt in het Russische dopingschandaal. Maar voor een deel van de sporters is de straf nu dus ongedaan gemaakt. Wat dat betekent voor de winterspelen in Zuid-Korea is nog onduidelijk. Een groep van 50 mogelijke IS-strijders uit Tunesië is per boot in Italië aangekomen. De Britse krant The Guardian zegt een speciale opsporingslijst van Interpol in handen te hebben. Eind vorig jaar zijn Europese landen ervoor gewaarschuwd. Vier verdachten zouden al bekend zijn bij de veiligheidsdiensten hier. Eén verdachte is mogelijk de grens met Frankrijk overgestoken. Het besluit van het vorige kabinet om een advies over de gaswinning in Groningen te negeren was meedogenloos. Dat zegt oud-inspecteur-generaal De Jong van het staatstoezicht op de mijnen. Volgens hem hadden er doden kunnen vallen. De Jong adviseerde vijf jaar geleden om de gaskraan direct zo ver mogelijk terug te draaien. Maar er werd juist meer gas gewonnen. Hij verwijt zowel de staat als oliebedrijven Shell en Exxon, die samen de NAM vormen, dat ze nog even hebben willen cashen. Rond deze tijd maakt het staatstoezicht op de mijnen bekend met hoeveel de gaswinning omlaag moet om de situatie in Groningen veilig te krijgen. In India is met walging gereageerd op een nieuwe verkrachtingszaak. Een man van 28 heeft zijn nichtje van 8 maanden oud verkracht. De man zegt dat hij dronken was. De ouders van de baby waren aan het werk. De moeder vond het meisje toen ze thuis kwam. Het kindje is urenlang geopereerd en het gaat nog altijd slecht met haar. In India klinkt de roep om de doodstraf voor de dader. Het weer, er kan nog een bui vallen, mogelijk met hagel, natte sneeuw of onweer. Lokaal kan het glad zijn. Later droog en af en toe zon. Daarna trekken er opnieuw winterse buien over en het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 5 minuten. Bijna een half uur nog voor de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Breukelen en Knopend Hodendrecht. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk Centrum nog 5 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Knopen de Hoek en Sloten bijna 20 minuten vertraging. En de andere kant op richting Den Haag tussen Rudolf Arendsveen en Zoeterwoudendorp 5 minuten. Op de A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Badhoevedorp bijna 10 minuten vertraging. Van Amstelveen naar Diemen op de A9 na een ongeluk tussen Oudekerk en de Amstel en knooppunt Honenrecht 5 minuten. De linker reishok is dicht. Door een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam nog steeds de meeste vertraging, meer dan een uur.